Die site heeft een groot aantal vertrouwelijke documenten... van Amerikaanse ambassades gepubliceerd. Een groep met de naam Anonymous had vorige week gedreigd met acties tegen bedrijven die geen zaken meer willen doen met Wikileaks zoals Mastercard en de betaalservice PayPal. Assange zit nog sinds gisteren vast in Londen en Zweden wil hem uitgeleverd hebben voor een zedenzaak. Maar volgens aanhangers van Assange zitten er politieke motieven achter. Ook de internetsites van het Zweedse OM en de Zweedse advocaat... wiens cliënten Assange beschuldigen van aanranding... worden door hackers aangevallen. Een man uit Leiden is veroordeeld voor het hacken en vervalsen van ruim 20 OV-chipkaarten. Met computerprogramma's kon hij gegevens van een legale kaart overzetten naar blanco kaarten. De man zei dat hij wilde aantonen dat de bescherming van de privacy te wensen overlaat. Hij beriep zich daarom op de vrijheid van meningsuiting, maar de rechtbank vindt dat het niet kan en veroordeelde hem tot een werkstraf van 60 uur. LPG is nog nooit zo duur geweest als nu en de prijs van benzine ligt nog maar 7 cent onder de recordprijs van de zomer 2008. Consumentencollectief United Consumers heeft berekend dat een liter LPG nu gemiddeld 83 cent kost, een liter euro ongelood 1,62 euro en diesel 1,29 in iets meer dan een maand is LPG 10 cent duurder geworden. De oorzaak van de prijsstijgingen is volgens United Consumers de grote vraag naar olie, al ligt de olieprijs nog lang niet op het piekniveau van 2008.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 We zijn intussen een beetje aan het eh, experimenteren hier, dames en heren. Want we gaan eh, dit uur ook wat live doen. Ja, een klein eh, beetje hoor. Ja, we gaan dit uur ook wat live doen. Ehm, we zijn dus bezig aan onze vijf uur durende John Lennon marathon. John Lennon herdenkingsmarathon. En straks in de laatste twee uur gaan we vooral veel aandacht besteden natuurlijk aan het solowerk van John. Ehm, maar nu, de eerste twee uur hebben we vooral veel Beatles gedraaid. Gaan we dit uur ook nog doen. En we gaan natuurlijk live spelen. Ehm, ik zal u vast vertellen. Wat u net hoorde was het singeltje Today I Lost a Friend. Wat ik met... Eh, mijn geachte collega die tussen tegenover me zit, Cheryl Duif, heb opgenomen in 1981. Eh, is zo lang geleden alweer, goed? Ja. Jeetje, mensen, Daar gingen wij de wijde wereld in, de wijde wereld in. Ja, dat is in wijde opgenomen. Het is in opgenomen. Bij eh, Deventer in de buurt, ja. Zwolle, die kant op. Ja. Jij bent er nog met, Jan van Veen geweest, weet ik nog, met het singeltje om het te pluggen, maar ze wilden het niet draaien. Nee, de, de plug hebben ze in dank afgenomen en de schroeven moest ik erbij leveren, maar het singeltje mocht ik er maar terugnemen. Nee, dat hebben ze wel, hebben ze wel eh, genomen, zeg maar. Ja. Maar eh, ja, ik heb het nooit eh, voorbij horen komen. Dus, eh, nee. Verwijt was dat, het verwijt was dat, dat het... want ze hadden natuurlijk een beetje tijd met Eddie Owens. Die, oh ja, uh, lijkenpikkerij. Lijkenpikkerij werd er gezegd en dat kon je allemaal niet doen. Terwijl wij het... nou, we hebben, dat, dat, heeft ons alleen maar geld gekost, dat singeltje. Dat maakt verder niet uit. Ehm we wilden, ik wilde dat gewoon doen. En ik, ik, kan me nog herinneren dat het op de dag dat het nieuws bekend was... wat we nou net dus hoorden dat het in Nederland eigenlijk al 9 december was. Heb ik ook nooit geweten, maar goed. Het, eh, eigenlijk, eigenlijk hebben wij gewoon de begrafenis van John Lennon betaald. Ja. Zo ik dat komt het wel een beetje op de eerste ja. zo hoort. Zo kan je het ook zien. Maar in ieder geval, ehm, ik kwam s'avonds thuis van mijn werk... En, ik ben toen achter de piano gaan en heb dat, eh, dat liedje geschreven. Um, ter nagedachtenis aan John en vooral ook omdat... Ja, Lennon nou eenmaal een iconisch. Lennon is een monument. Ehm, nog steeds nu, 30 eh, jaar na dato, is, eh, zijn een heleboel van zijn denkbeelden eigenlijk nog steeds actueel. En, ehm, want hij was natuurlijk, dat weet iedereen, een hele grote vredesactivist. En ja, die vrede is er nog steeds niet. Ook niet na 30 jaar. Lennon zou overigens dit jaar 70 zijn geworden. En, uh, heeft hij ook niet eens geroepen dat hij bekender was als Jezus? Ja, dat is een grote ruil geweest. Uh, in, 9 oktober geboren, hè? Ja, 9 oktober. Er is een eh, enorme ruil geweest eh, in Amerika toen. Vooral dat Lennon had gezegd dat de Beatles waren bekender dan Jezus Christus. Hij had ook, heeft ook inderdaad gezegd bekender. Hij heeft niet gezegd beter of groter of wat dan ook. Nog wel. Hij heeft gezegd ze zijn bekender. En ik denk dat dat in die <laughs> tijd ook gewoon waar was. Alleen in het Puriteinse Amerika, met name in kringen van eh, zeer eh, belachelijke organisaties als de Ku Klux Klan, wat echt een stelletje viezerikken waren, ehm, werd dat, eh, of nog zijn zelfs, want het, zijn gewoon echt smeerlappen. Ehm, maar juist in, vooral in die kringen werd een enorme hetze opgezet tegen Lennon. Want dat had hij dus nooit mogen zeggen. Terwijl hij gewoon gelijk had. Want ik denk dat heel veel meer kinderen jeugd, eh, tieners, eh, nou ja, noem het maar op. Inderdaad, eh, meer om de Beatles gaven dan om Jezus Christus. Dat heb, jij, heb jij, hem ooit live gezien, Ruud? Wie? Lennon? Nee, helaas niet. Ik wel. Jij, jij wel? Ja, ja ik ben eh, toen eh, in, bij Treslong geweest in Hillegom. Toen ze kwamen. En eh, de, de, de, dag daarna traden ze in Blokker op. En ik ben daarbij. En er woonde een leraar van mij in de Vossenstraat in Hilversum naast Treslong. Ja. En die hele boel was daar natuurlijk afgezet. En wij zijn met die leraar naar binnen gegaan. En toen de Beatles aankwamen ben ik gauw naar buiten gerend. Ja. Rudy Karel was daar, ook, <laughs> was daar overigens ook nog bij. Ja. Een hele jonge Rudy Karel. En ja, toen heb ik ze zeg maar, alleen maar uit stappen. Hoor. Ik ben niet bij een optreden geweest. Maar ik heb ze wel uit stappen. Dus ik heb Lennon wel heel eventjes... Uh, heel even mogen zien. Mogen zien, ja. Goh, wat een bevoren... Ja, maar, eh, en toen leefde was nog. trouwens in Hillegom, niet in Hilversum. Maar oké, dat, dat, even terzijde. Want die uitzending werd gedaan... Nee, heel Hillegom, dat zei ik ook. Oh, ik dacht ja. je Hilversum bleef. maar uh, Ik ben Kees en ik ben bij... Uh, hoe heet het? Bij het Hilton geweest. Jij was bij het Daar Hilton? Daar zag ik de lakens hangen. Ah! En ik was nog maar klein. Ik was 13 dus. 14. Ja, ja. Dus ik fietste langs. Oh, oké, okay, Kees. En je zag de laat. Mag daar komen van je moeder? De kruintjes van Jon van Joko. <laughs> ja, ja, voor het raam. De onderbroek hingen voor het raam. Ja. <laughs> Overigens is wel leuk dat de fotograaf die die beroemde foto's gemaakt heeft, eh, heeft van die, eh, die bedsessie daar in, in het Hilton. Die fotograaf die ken ik goed, dat is Nico Koster. En... Ehm, ik heb een boek van hem gekregen waar die, waar die foto's allemaal in staan. Die foto's zijn een tijd zoek geweest. Er was één bekende foto waarin ze dus voor het raam in bed lagen met die, die, die eh, pamfletten erachter. Maar die foto's waar, die eh, negatieve waren weg. En eh, die heeft hij dus teruggevonden. Of zijn dochter heeft ze teruggevonden. Ja. En er is vorig jaar is daar een prachtig boek van, van uitgekomen. Eh, ik heb toen bij de uitreiking van het boek heb ik mogen spelen. Mocht, mocht ik achter de piano lekker allemaal ah, okay. Beatle, eh, Lennon dingen doen. Maar goed, we gaan eventjes een stukje muziek doen. En daarna, ook oh, tijdens de muziek kunnen we even de, het geluid afstellen, dames en heren, voor de instrumenten. Want we gaan echt even een paar stukken live voor u spelen. Live en kicking. Eh, live en kicking. Maar we gaan even een, nummer doen wat behoort tot mijn persoonlijke favorieten van de LP Revolver. Ik vind het zo'n te gek stuk. Ehm, Lennon ten voeten uit, zou je kunnen zeggen. Eh, rare tempo's, eh, rare maatwisselingen. Kortom, een heerlijk, eh, een heerlijk liedje. En het heet She Said, She Said. Ja, wacht even. Ja, daar ben je, Ruud. Oh, ben ik er? Ja, je bent er. She Said was dat een uh, prachtig nummer van de LP Revolver. En uh, straks gaan we verder met eh, natuurlijk de Beatles. Maar nu eerst proberen even wat... live te doen. Ja, we gaan het, we gaan het live doen. Ligt daar nog één koptelefoon voor een liefhebber? Meer heb ik er niet. Deze doen we even met een soort orkestbandje. Ik zet alleen de bas uit. Want ik kan niet lekker meespelen. het is uh, niet live. Uh, het is helemaal live. Dames en heren ook. Het is helemaal live ook. I wanted a girl, or should I say, she wanted me. She showed me her room, isn't it good? Norwegian hood. Asked me to stay, and she told me to sit anywhere. And I looked around and I noticed there wasn't a chair. She told me she worked in the morning and started to laugh. I told her I didn't and crawled up to sleep in the back. mis ik nu echt het publiek erbij met een hele grote applaus. Wat normaal gesproken nou, dat klap ik voor jezelf. <laughs> applaus voor jezelf. Applaus voor jezelf. Ja, maar de mensen thuis zitten allemaal in de kamer nu te klappen. Gewoon. Dat, eh, ja. dat horen wij hier gewoon over de daken heen komen. Dus dat zit over de daken nog wel. Tja. Mag u even voorstellen, dames en Bas, eh, met een echte basgitaar, staat hier Kees van der Laassen. Bekend van radio en telefoon. Ja, dat is <laughs> de Gitarist is eh, Peter Becker heeft zijn akoestische gitaar meegenomen. Welkom Peter. Op de toetsen, het is niet te geloven, Ruud Jansen. En verder eh, zonder drumstel deze keer, maar gewoon alleen lekker achter het microfoontje zittend. Uh, Cheryl Duif. Uh, eh, we gaan even nog een paar liedjes doen. Um, en een van de mooiste liedjes, waar ik vooral ook vanwege de piano solo helemaal te gek vind natuurlijk. Zit hij weer aan mijn microfoon? Ja, nee, dus ik zit even te kijken waar dat rare geluidje vandaan kwam. Ja, dat is een vrouw. Ik heb alleen last van dat zonnetje. Nou, dat doen we wel zo. Ehm, prachtig liedje van de LP Rubber Soul gaan we live voor u spelen. Echt live voor u spelen. En dat heet In My Life.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 I know I love and stop to think about them. In my life, I love you more. Though I know I'll never lose affection of people and things that went before. I know I love and stop to think about them. In my life, I love you more. I love you more. Prachtig gespeeld, Ruud. Prachtige uh, eh, piano solo. Ja. Bachiaans was dat, ja. George Martin op de Ja. Ehm, in My Life, een van de mooie liedjes van, eh, van de LP eh, Rubber Soul. En ehm, ja, Beatles, het blijft ons altijd inspireren. Degene zeggen altijd, het is de grootste band ter wereld. En dan ben ik het wat dat betreft volledig mee eens. Wij herdenken vandaag John Lennon. Doen we vijf uur lang, namens heren, omdat het vandaag precies 30 jaar geleden is... dat eh, hij in New York voor zijn eh, gebouw door een idioot werd neergeknald. Ik kan er nog, ik kan er nog één meedoen, Ruud, en dan moet ik, eh, moet ik vliegen. Oh, dan moet, dan moet ik daar vliegen. Ik moet vlieguren maken, anders dan raak ik mijn buffet kwijt. Ruud en John leefden nog. Hij was Oh, s'avonds half twaalf. Ja. Werd hij dus... hij eh, ah, is uh, neergeschoten toen zwaargewond naar het, eh, naar het ziekenhuis gebracht. En bij zijn aankomst in het ziekenhuis was dat al gebeurd. En de verklaringen zijn dat hij ehm, zeven wonden in zijn lichaam had later hebben ze ook nog eens gezegd dat het er vijf waren. Maar er was een, ook een verklaring in het geval. Vannacht nog zitten, zitten kijken. Eh, dat hij op zeven plaatsen maar liefst eh, gewond was. Dus meneer Chapman heeft zijn werk grondig verricht. Zullen, zo, eh, zo we No Reply eens even spelen? is dat, is dat oh, Oh, die hebben we al gedraaid. Nou, oh, kunnen, we, al proberen. Doe wat doen. Zullen we het eens proberen? Ja. Hebben we niet voorbereid, maar dat proberen we gewoon. Ken je niet? Ah, Peter doet dan een beetje tokkelen, een beetje... Een oh, beetje ja. Je redt ze eigenlijk wel. Handig genoeg. Handig genoeg. This happened once before but I came to your door. No reply. They say it wasn't you, cause I saw you peep through your window. I saw the light. I saw the light.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 Eh, en ik ga tijdens mijn autorit ga ik naar jullie luisteren. Dus luisteraars, blijf allemaal luisteren naar Radio Zandvoort. Want helemaal te gek. Tot zes uur, Ruud? Of? Zes uur. Tot zes uur allemaal nummers van Lennon en Beatles en alles wat niet meer zei. Dus veel plezier nog. En wat mij betreft, tot de volgende keer. Hoi, hoi. Okay, dan kan jij zijn koptelefoon op. Ja. Even proberen om het eh, beeldscherm naar me toe te krijgen, want er staat namelijk een tekst die ik altijd door elkaar gooi. Ja, wacht even. En, uh, eh, Doe deze nou, het moet even wat uh, voorbereid worden, dat gaat allemaal makkelijk. Kan wel ineens. Dan Kom er gezellig bij zitten. ja. Oké, okay, een, liedje van, een, een, liedje van, ja, van, van de White Album. er zijn twee versies van dit nummer. Een ruige versie en een langzame versie. Die langzame versie, eh, daar vonden de Beatles, eigenlijk de overige Beatles, uh, niet zoveel aan. Eh, en zeker niet voor een single. dus toen had men, heeft Lennon maar besloten om dan ook nog een tweede versie van op te nemen. En dat was dan zogezegd een rage versie. Een ruige <laughs> toestand. Ehm, goed, nou... Ja, nou, we gaan het gewoon proberen. Ik hoop dat ik die tekst een beetje... moet je, moet je hem even naar je toe draaien. Even kijken, ik zal even ervoor doen. Dat is wel makkelijker dan. Ik hoop dat ik het zo kan lezen, maar Ik zie nu helemaal niks meer. <laughs> ik denk het wel. <laughs> it's gotta be alright. You know it's gotta Alsjeblieft. <laughs> ja, mooi hè? Ja. Je speelt even een nummertje en ze komen gewoon binnenstormen. Gelredom. Symfonie. Symfonica in... Eh, in, eh, ja. Symfonica in eh, CFM. <laughs> Watching all the people. Hoort er toch bij, hè, bij de Beatles. Even één telefoontje plegen en dan komen ze allemaal, hoor. Jawel. Je zoveel invloed in Zandvoort. Ja, goed, hè. Goed, we doen nog één liedje. En dan gaan we weer uh, andere dingen doen. Uh, en dat is uh, een liedje dat Lennon eigenlijk oorspronkelijk schreef voor eh, The White Album... Ehm, daar is het nooit op terecht gekomen. Het had alleen toen een andere titel. Het heette Child of Nature. Maar ik zei zoals ik al zei. Daar is het, eh, het is op die plaat is het eh, nooit terecht gekomen. Want waarom weet ik eigenlijk niet. Maar het is in ieder geval nooit terecht gekomen. En eh, Lennon had de melodie natuurlijk wel. Dat is logisch. En die heeft hij later op zijn LP Imagine uit 1970 opnieuw uitgebracht. Eh, maar toen met een andere titel, dan heette het ineens Jealous Guy. Maar het is wel hetzelfde melodietje. you. I'm just a jealous guy. I made you cry. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. I was trying to catch your eye. I'm jealous guy. Zo, nou. Vertel het eens. Oh, wat moet ik vertellen? <laughs> Dank aan Kees en Peter. Dat wou ik eh, vast even zeggen. Dank dat jullie... Eh, Kees, ga nog even zitten. Of Veel even... Eh, vragen. Kees is nou, toch onze bassist. Ehm, vertel eens, hoe ben jij... Ehm, Met fiets. Nee, ja, dat begrijp ik. Maar hoe ben jij ehm, tot Lennon en Beatles gekomen? Want ook jij bent iets jonger, denk ik. Heb, jij, heb jij het nog bewust meegemaakt eigenlijk? Nou, ik hoorde bij ons vaak de radio aan. Altijd eigenlijk. Dan hoorde ik, eh, weet ik heel goed nog, Let It, Let It Be en eh, geloof uh, Hey Jude, die nummers. En dat daar toen commotie over was van de, vanwege de Duitse vertaling van Jude. Oh ja, ja, ja. dat, ja, was Toen, dat weet ik nog te herinneren. Ja. En Lennon natuurlijk, ja. Ja, ik, ik hoorde het wel heel veel op de radio. Ja. Maar toen ging ik spelen en toen was mijn richting iets meer naar de cream, denk ik. De Cream. Ja, eh, hè, eindelijk, weer een mooie naam. <laughs> nou ja. Want de Beatles, dat leek me altijd zo moeilijk om hè, die stukken uit te zoeken. En met vier zangstemmen. ja, dat was het ook. Voordat je dat tegenkwam. Dat is dan allemaal niet zo makkelijk, want... Eh, ik ben eh, toevallig met een, met een groep, met een theatergroep bezig om uh, een voorstelling in elkaar te zetten rond muziek van de Beatles. En eh, ja, dan moet je dus al die vier stemmige arrangementjes. En als je dat dan nog eens goed gaat beluisteren, dan kom je er eigenlijk steeds achter hoe geniaal het eigenlijk wel was. Het was eigenlijk toch wel heel ongelooflijk mooie muziek die die gasten wisten te schrijven. Al of niet onder de leiding van van George Martin, hun legendarische, mag je gerust zeggen, hun legendarische producer. We waren toe eigenlijk aan het album Revolver. En Revolver was eigenlijk een beetje de brug tussen de, ja, de teeny bopper Beatles, om het zo maar eens te zeggen. Ehm, de Beatles die gewoon leuke luisterliedjes speelden. Naar toch ehm, het wat meer experimentele verhaal. De Beatles lieten eigenlijk... Eh, de eerste LP's werden altijd gemaakt met het mom van... Die stukken moeten ook live gespeeld kunnen worden. Maar, ehm, zoals iedereen weet... Uh, Beatle-fans weten dat na 1966 het optreden in het Candlestick Park Stadion in eh, San Francisco hielden de Beatles het voor gezien. Mede door de enorme heisa die er natuurlijk was over die uitlating van Lennon over, over Jezus. Ehm, waren de Beatles eigenlijk, eh, ja, de, de, toestand rondom hun live optredens was eigenlijk gewoon niet leuk meer. om te beginnen vanwege het gegil van het publiek konden zichzelf niet horen. Dus ze konden er eigenlijk er ook niet aan werken dat ze live beter werden. Dat nou, gaat verder. Nee hoor, nee. <laughs> Oh, dit, dit, dit, dit, is, dit, dit, dit is nog niet de helft van wat de Beatles te verduren kregen met ongeveer 50 tot 60.000 gillende meiden. Ik bedoel, dat is een ander verhaal dan eh, een beetje applaus. Dat, eh, dat, eh, is, <laughs> ik kan me best voorstellen dat die jongens daar op een gegeven moment horendol van werden. Ze konden elkaar niet eens horen, ze wisten niet eens wat ze aan het doen waren. Volgens mij heb je wel zo'n live LP meegenomen. Ja, dat was een keer gedaan. Ja. Dat was, echt een hoop herrie hoor. Dat was alleen maar een hoop herrie. Het was, was een wonder dat de muziek er nog uitkwam. <laughs> Maar goed, we hadden het over het album Revolver en daar werd het idee van de stukken moeten ook live gespeeld worden kunnen gespeeld worden, werd eigenlijk helemaal losgelaten. En ehm, op dat moment begonnen eigenlijk allerlei productionele grapjes eh, intreden te doen. Experimenten begonnen eh, intreden te doen. Eh, achterover, achter, achterstevoren gespeelde gitaars bijvoorbeeld. Gitaarsolo's die omgedraaid werden en achterstevoren werden ingemixt. Weet ik het allemaal niet. En dat met de techniek van die dagen, dat was een, dat was een beste een, een, hectische toestand. Lennon met name was de grote experimenteerder van de Beatles. McCartney was altijd toch een beetje de man van de, van de mooie liedjes, de mooie melodietjes, uh, traditioneel. Maar Lennon was toen al heel erg aan het, aan het, het, aan het improviseren, aan het experimenteren vooral ook. Ehm, en dat, geloof dat zich dat het allerbeste bewijst eh, in, het eh, nummer, in het laatste nummer van die LP Revolver, het allerlaatste nummer, waarin echt naar hartelust wordt geëxperimenteerd met geluidseffecten, met rare trucjes, met, met eh, nou ja, met weet ik niet, zingen door, door megafoons en uh, door, door middel van Leslie-boxen en weet ik het allemaal niet, wat er in dit nummer allemaal niet geprobeerd is. Uh, het is niet zo'n ja, niet zo'n toegankelijk Beatle-liedje, zal ik maar zeggen. Het is toch wel een van de meer experimentele stukken, met name van de hand van John Lennon. En vandaar dat we het nu even draaien. Tomorrow never knows. experimenteel is waarschijnlijk wel ontstaan onder het eh, gebruik van de nodige genotsmiddelen die in die tijd eh, ook wel de, eh, de, in, de intrede deden ehm, in het Beatle-leven. Maar goed, dat terzijde. Um, Tomorrow Never Knows. En Revolver was eigenlijk dus de brug naar, ja, dat vindt iedereen toch wel, het ultieme meesterwerk van de Beatles. En dan praten we natuurlijk over Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Iedereen iedereen werkelijk in de muziekwereld stond versteld. Want wat hier gebeurde, dat was zo ongelooflijk mooi. En als je dan ehm, de Beatles vraagt waarom ze hoe ze hiertoe gekomen zijn... dan vertellen ze eigenlijk eh, dat het eigenlijk komt door de Beach Boys. Want de Beach Boys hadden niet zo lang daarvoor de LP Pet Sounds uitgebracht. En McCartney had toen zoiets van... What we got to do? Nou, wat moeten wij hier nog na? Nou, dat blijkt dus een grote inspiratiebron geweest te zijn tot eh, Sergeant Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En ik hoop dat we dat helemaal halen tot het nieuws. Maar ik wil eigenlijk toch wel eindigen dit uur dan, althans, met het meest indrukwekkende stuk van deze plaat. Redden we makkelijk. Oh, nou, ik wil graag in ieder geval dit uur afsluiten met het meest indrukwekkende nummer van deze plaat. Een nummer dat geweigerd werd eh, gedraaid werd, niet gedraaid werd bij de BBC en bij andere radiostations. Omdat het eh, volgens die mensen te veel refereerde aan eh, drugs en dat soort dingen. Maar John Lennon beschrijft in dit nummer gewoon eigenlijk een aantal dingen. Hij heeft iets gelezen in een krant over een auto-ongeluk. Hij heeft iets gelezen over een film. En dat was misschien ook wel een film waar hij zelf eh, een rol in speelde How I Won the War. Want dat, dat speelde toen ook in die dagen. Vandaar dat toen op een gegeven moment zijn haar erg kort was. Want in die film moest, hij, moest ze haar eraf. Ehm, die film heeft hij dus in meegespeeld. En ook zelfs daaraan refereert hij in dit nummer. Eh, luistert u naar een monument van de Beatles. A Day in the Life. akkoord uitgestorven is, dat weet ik. Dat, eh, dat is heel typisch. Ze hebben dus een vleugel genomen. Daar hebben ze dat eh, laatste akkoord aangeslagen met het pedaal ingedrukt. En ze hebben net zo lang gewacht tot die toon helemaal weggestorven was. En dat duurt bij een goede vleugel erg lang, dat kan ik je vertellen. Nou ja, een minuutje eh, stond er nog op. Daarnaast hebben ze, maar dat kun je op de cd niet horen, maar dat hoor je op de LP natuurlijk nog wel. Daarnaast zit nog een, een track met een hele smerige hoge toon. een hele hoge frequentie. En dat, eh, daar zei Lennon over. We have done this to annoy your dog. <laughs> oftewel, we hebben dit gedaan om je hond te pesten. Dit stukje. Nee, dit niet. Dit, dit, houdt, dit houdt hier nu op een gegeven moment op, omdat het cd is. Maar op de LP gaat dit dus continu door, hè. Dit stopt dus nooit. Dit zit in de uitloop. Dit zit in de uitloopgroep. Eh, uitloopgroef. En dit stopt nooit. Ik heb nog een klein uniek fragmentje tot het nieuws, dames en heren. Dat is een stukje van het laatste interview dat John Lennon en Paul McCartney samen gaven vlak voordat de Beatles uit elkaar gingen. I was, Larry. It varies, doesn't it? I mean, I mean generally, if you had it all yeah, the time, generally, yeah. it might be hysterical, but... Do you miss the big crowds? I mean, the big, big crowds. And the... No, I don't miss them at all, Larry. It's all past now. Well, we don't know. Five looks quite big to me these days. My eyes are going 27, you know. How uh, how is Ringo and how's George? Lovely. Very healthy. Yeah. Do you uh, plan a uh, any type of theatrical production? Uh, I don't know. If somebody comes up with a theatrical production and says, I can't get this on, we say, can't you? Let's have a see look. What do you think about that? We know ourselves doing it. Yourselves? Oh. On stage. They're doing one of John's books at the National Theatre in London. Mm. It's disgusting what happens in England these days. What about? Uh, I hate to, I hate to get on politics. And all that. Right. We're still doing all that, you know. Nothing's changed. The only difference is we don't tour, but uh, we might do in the future, you know. You might tour again. Yeah, we only stopped touring because it there was nowhere to go. You know, you can't. You could only get bigger and bigger audiences. You couldn't hear it. And, you, and we well, with all the better. rifles and the big masks and all that, and the clubs, <laughs> frightened me to death, viewers. Oh, I hate to get on politics, but, uh, Oh, you know, yeah. you're, you're a young man, about my age over there. Right. And uh, what do you think about this uh, racial business over in England? I know we talked about Well- this before. Seriously. Well, The one over in England. or you know, the, uh, the leader of the party uh, talking about uh, laws against immigration and... Uh, Yeah. Oh, you know. They just can't be with it. thing. What do you mean by be with it? Just... Uh, Well, like the Queen doesn't need to be with it, says Hardy Amis. She is it, says Hardy Amis. Now that, that, that thing's just the same question everywhere, you know. It's no different in England. It's a bit less harmful in England. But it's the same thing, you know, some people don't like other people because it...